Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn de uitslagen bekend van de eilandraadverkiezingen. Op alle drie de Caribische eilanden, die een soort Nederlandse gemeente zijn... behouden de bestuurspartijen hun meerderheid. Op Bonaire kreeg oppositiepartij PDB wel de meeste stemmen... maar het is nog afwachten of die gaat meebesturen... omdat de zittende coalitie nog vijf van de negen zetels heeft. Op Saba moet de bestuurspartij, die alle vijf de zetels had... er nu twee afstaan aan een afsplitsing. De boerburgerbeweging is in 11 van de 12 provincies de grootste geworden. Dat valt nu met zekerheid te zeggen, al zijn nog niet overal alle stemmen geteld. Zo is er in Zuid-Holland en Gelderland nog sprake van een tussenstand... maar daar is de BBB niet meer in te halen. Alleen in Utrecht is er een nek-aan-nek -nek race tussen GroenLinks en de BBB. Het verschil bedraagt 700 stemmen. Het wachten is op de uitslag van de gemeente Veenendaal... want die moet daar de doorslag geven. De organisatie van het CDA, het CDJA, twijfelt aan het leiderschap van Wopke Hoekstra. In een interview met NRC zeggen de voorzitter en vicevoorzitter dat Hoekstra het CDA-verhaal niet goed uitdraagt. Hij heeft een consultants-imago en daar zou hij vanaf moeten komen. De twee cdja bestuurders zeggen niet dat Hoekstra nu moet opstappen. Amerikaanse banken hebben een noodlijdende concurrent gered. Het gaat om de First Republic Bank, die met steun van elf andere banken overeind is gehouden. Die trokken daar 30 miljard dollar voor uit. De kapitaalinjectie wordt gesteund door de Amerikaanse overheid en de centrale bank. Vorige week gingen de Amerikaanse Silicon Valley Bank en de Signature Bank over de kop. Dat zorgde voor onrust onder beleggers wereldwijd.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 My life is like parties over sleep. Monkey in the middle of my money and my dreams, oh yeah. life is priceless. There's pressure, but I guess pressure make diamonds. You know my life is like giddy up, giddy up, family daddy. Almost got that Grammy, but I guess they don't do fancy like me. But I'm cool with it. I got low miles on my Prius, rolling down the road with Jesus, and my food at Applebee's is for free. I got this light and I'm lit like fly, yeah, yeah.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 Precies wat ik nu zoek, dus hoe het loopt. Zien we dan kleine Steffi Graf. Stek lang met de nek van een giraf. Stone Island karaf. Juice en gin, ik doe mijn ding. Oh ja, lele. Yo, patras net een sommelier. Flesje hiervan twee 2 bij 2 Chardonnay. so sweet als een crème Give me some moe net vaste rijms. Ik heb mijn eyes van de prijs. Plangen op door die space en ijs. Kom mee op reis. Zet duister in mijn BMW in de kleur van de suikerspin. Kom slik, rik in het veld met de picnic. Met mijn mind op mijn thee, net tik, tik. Kom ik binnen, dan stijgt het krik, krik. Chris Cross, passie, shots, geen hat Oh, ik weet niet wie je bent, maar dat is zo.